Enkele weken geleden had de autoriteit Consumentenmarkt al toestemming gegeven voor de overname. Ook de vakbonden waren al akkoord omdat er geen arbeidsplaatsen verloren gaan. De schorsing van FIFA-voorzitter Blatter en UEFA-voorzitter Platini is volgens de KNVB een klap in het gezicht van de hele voetbalwereld. Volgens de bond gruwt iedereen die van voetbal houdt van deze ontwikkelingen. De KNVB wil volgende week een overleg met andere voetbalbonden. Platini stelde zich vanochtend officieel kandidaat voor het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond. De KNVB sprak eerder de steun uit aan Platini om Blatter op te volgen. De KNVB beraadt zich nu of die steun overeind blijft staan. Sepp Blatter is na zijn schorsing ontheven van al zijn functies als voorzitter van de FIFA. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Issa Hayatou, de voorzitter van de Afrikaanse Voetbalbond. De VVD is niet langer voor het bombarderen van de IS in Syrië. Nederland doet nu mee met luchtaanvallen boven Irak. En er gingen al lange stemmen op om ook boven Syrië aan de slag te gaan. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor, maar de regeringspartijen waren verdeeld. De VVD was voor, de PvdA tegen. Sinds Rusland zich ook heeft gemengd in de oorlog in Syrië is ook de VVD tegen. Nederland doet mee aan de grootste NAVO-oefening sinds 2002. Aan de oefening nemen 36.000 militairen deel uit 30 landen. Namens Nederland doen 1300 militairen mee. De oefening is bedoeld om te kijken of de landen snel inzetbaar zijn... en of ze goed kunnen samenwerken met de defensieonderdelen van de andere landen. De activiteiten spelen zich af in Italië, Portugal en Spanje... en duren nog tot 6 november. Het weer in het zuiden en oosten kan nog wat regen vallen. In de rest van het land is het vrijwel droog, met nu en dan zon. Het is een graad of 15. Morgen droog, af en toe zon en ook dan 15 graden.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 Degenen die meekijken via het internet, die zien hem al staan. Dus eh, de continuïteit is wederom gewaarborgd. We beginnen zometeen met een Rolling Stones nummer. Compositie van Charles Hardin en Norman Petty. En Charles Hardin, dat is dan Buddy Holly. En daarna weer eens een uh, chin chap eh, nummer, geproduceerd door Mickey Mouse. The Racy met Layer Love on Me. Veel plezier komende uur. love on me. als Mickey Most en Chin en Chapman zich met je gaan bemoeien... dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Racy was dit met Lay Your Love On Me. Het eerste uur begonnen we met eh, Tiny Tim en Great Balls of Fire. En ik had beloofd dat hij in twee uur terug zou komen... met het A- of het B-kantje van die single. En dat is eh, eh, Tiptoe Through the Tulips. En dat staat ook allemaal op de LP God Bless Tiny Tim. The Tulips. Een heerlijk nummer. Van zijn LP God Bless Tiny Tim uit 1968. We gaan naar de jaren 80 naar een debuut-LP van de groep Stray Cats. En die LP heet ook Stray Cats. Hier is de Stray Cat Strut. my tail in Strut En dat waren de Stray Cats. We gaan even naar een eh, answer record. Jim Reeves had een plaat die heette He'll Have To Go. En toen heeft Gene Black er eentje gemaakt. En die heette He'll Have To Stay. Dat was een eh, one-hit wonder uit 1960. finally come not alone. You broke the date that we had made just yesterday. Now there's someone else who's here, he'll have to stay. I have found another love Loving you's not worth the price I had to pay. Someone else is in your place, he'll have to stay. Once I loved you with all my heart, but now I must say no. time. So now you'll have to go. I can hear the jukebox playing soft and low. And you're out again with someone else I know. My love was in his arms, he'll have to stay. Now someone else is in your place, he'll have to stay. Dean Black en He'll Have to Stay. We gaan naar een top 100 hit uit 1974. Een dameskoortje bestaande uit uh, drie dames. De Three Degrees. is the Year of Decision. waren ze de Three Degrees and The Year of Decision. Dan gaan we nu luisteren naar de plaat die eh, het oudste is van deze matchbox. Hij komt uit 1953. 62 jaar oud dus. The Four Aces en Hard of My Heart. your Irish heart I'm after, peg of my heart. Your glances make my heart say, How's chances? Come be my own. Come make your home Your winning smiles and dear and peg of my heart. Your glances make my heart say, How's chances? Come be my own. Come make your home in my heart. Come waarschijnlijk eh, heeft de koorts er een beetje mee te maken gehad. Het was niet Heart of My Heart, maar Peg of My Heart. En dat is wel een heel ander nummer, kan ik u melden. Eh, we zijn toe aan de Beatles. En dat is deze keer de single All You Need Is Love en Baby You're a Rich Man. En eh, voor degenen die die leeftijd hebben, die kunnen zich nog herinneren... 7 juli Our World 1967. De allereerste live-uitzending die wereldwijd werd getoond. En daar zagen we dus de Beatles All You Need Is Love opnemen. Althans, een gedeelte daarvan natuurlijk. En de b Baby You're a Rich Man, geschreven door John. Ehm, we gaan er meteen maar naar luisteren, denk Lijkt me een goed plan. save the country, save. all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. music, more music, more music, more music, more. van de LP The Shadows. Theme from a Filleted Place. Uiteraard door The Shadows. We gaan naar eh, Nederpop luisteren. In het eerste uur hadden we al uh, Brainbox met Down Man and Woman's Gone. En nu hebben we The Motions. En It's the Same Old Song. met It's the Same Old Song, bekende Holland Dozier, Dozier Holland compositie. De volgende compositie is van Noddy Halder en Jim Lee. En voor de kenners weten we dan, dan gaat het over Slade, geproduceerd door Chess Chandler. En dat was de voormalige bassist van The Animals. Hier is Slade met Cause I Love You. I won't laugh at you when you boo hoo hoo, cause I love dan Slade met Cause I Love You. En omdat het zo leuk is, ik vind, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk... wil ik ook nog even de, het begin van eh, hun allereerste single laten horen. your your down. see everybody get get hands, feet, with it. En dat vind ik wel genoeg eigenlijk voor deze keer. Dit was Slate in ieder geval, ik wil dat even laten horen. Ik vind het gewoon een hartstikke leuk stukje. Eh, we gaan nu naar een compositie van Cat Stevens. Uit 1967, hij heeft het zelf ook gezongen. Maar niet zo succesvol als P.P. Arnold. Hier is The First Cut is the Deepest. I would have given And he's taking almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. But I Een lekker strotje, dat mag ik wel zeggen. P.P. Arnold en The First Cut is The Deepest. Compositie van Cat Stevens. We gaan even naar het jaar 1955. Een instrumentale van het orkest van Nelson Riddle. Hier is Lisbon Antigua. en het orkest van Nelson Riddle. Dan gaan we nu luisteren naar een van de allermooiste platen uit het jaar 1980. Staat ook niet voor niks in de top 100 van het jaar. Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. een van de mooiste nummers uit het jaar 1980. Randy Crawford. And One Day I'll Fly Away. Een ander mooi nummer. Dat verwacht je niet. Ja, je verwacht het wel van Bonnie Maar dit is een rustig nummer. Terwijl ze over het algemeen toch wat up-tempo nummers hebben. Toch? Jawel. Eh, dit heet El Lute. This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. chased him and searched for Uh, pardon, Queen of Fantasy was dit Boney M met El Lute uit 79.